Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De 112-meldkamers kampen met een personeelstekort. Dat staat volgens het AD in rapporten van twee inspecties. Er wordt niet geïnvesteerd in nieuw personeel... omdat de meldkamers binnenkort worden gereorganiseerd. De 25 regionale meldkamers moeten in 2021 zijn samengevoegd tot 10 locaties. Volgens de inspecties moet minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie... er in de tussentijd voor zorgen dat de meldkamers goed kunnen blijven draaien. Het tuchtrecht voor bankiers gaat vandaag in. Bankmedewerkers die niet zorgvuldig of integer werken... kunnen een berisping, een boete of een tijdelijk beroepsverbod krijgen. Het tuchtrecht geldt voor mensen die de eet hebben afgelegd... en gaat alleen over de naleving van de gedragsregels. Een klacht indienen over het beleid van een bank... bijvoorbeeld over de topsalarissen, kan dus niet. Door de afschaffing van het Europese melkquotum kunnen boeren vanaf vandaag weer zoveel melk produceren als ze willen. Nederland exporteerde de afgelopen vijf jaar al steeds meer melkproducten. De export groeide met ruim 1,6 miljard euro. Critici vrezen dat door de afschaffing van het melkquotum de prijzen dalen, waardoor het houden van koeien minder aantrekkelijk wordt. De Nigeriaanse president Goodluck Jonathan heeft zijn nederlaag erkend. Hij heeft in een verklaring zijn opvolger Mohamedou Buhari het beste gewenst. Het is voor het eerst sinds de Nigeriaanse onafhankelijkheid in 1960 dat een verliezer zijn concurrent met de overwinning feliciteert. Daardoor is de kans op een rustig verloop van de machtswisseling toegenomen. De oudste mens ter wereld is overleden. De Japanse Misao Okawa is 117 jaar geworden. Op 5 maart vierde ze nog haar verjaardag in een bejaardenhuis in Osaka. De nieuwe oudste mens ter wereld is de Amerikaanse Gertrude Weaver. Ze is ruim 116 jaar oud. Het weer, er vallen geregeld buien, soms met hagel, onweer en natte sneeuw, vooral in het noordoosten. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Verder is er ook nog kans op zware windstoten en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. A13 daarna Rotterdam langzaam rijden tussen Prins Klausplein en Delft-Noord. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum over 6 kilometer. Richting Rotterdam vanuit Breda 6 kilometer tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Plein. A27 Breda-Gorkum tussen Geert en Industrieterrein Avelingen over 8 kilometer... Preda utrecht A27 tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 4 kilometer.